8 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet wil het kiesstelsel zo wijzigen dat er meer binding komt tussen kiezers en gekozenen. Een kiezer krijgt straks ook de mogelijkheid om alleen op een partij te stemmen... zonder daarbij een persoon te kiezen. De stem van mensen die wel eh, voor, een specifieke politicus kiezen... weegt daardoor zwaarder. Zo moeten meer politici met voorkeur stemmen in de Tweede Kamer of de gemeenteraad komen. Het kabinet denkt dat daardoor meer mensen zich ook vertegenwoordigd zullen voelen door de politiek. De wijziging van het kiesstelsel zal bij de komende Kamerverkiezingen van maart volgend jaar nog niet van kracht zijn. Ruim 7,3 miljoen Nederlanders hebben zich ingeschreven in het nieuwe donorregister. Vandaag gaat de nieuwe donorwet in. Wie geen keuze maakt, wordt automatisch als orgaandonor geregistreerd. Volgens het ministerie van Volksgezondheid geeft iets meer dan de helft toestemming om organen af te staan na het overlijden. In de praktijk verandert er met de wet nog weinig. Het kabinet had vanwege de coronacrisis al besloten om mensen langer de tijd te geven om een keuze te maken. Vanaf september krijgt iedere volwassene die nog geen keuze heeft gemaakt een brief daarover. Het aantal coronagevallen in Suriname daalt, zeggen de gezondheidsautoriteiten. Er komen nog wel zieken bij, maar de uitbraak lijkt onder controle. In Suriname zijn 13 mensen overleden aan het coronavirus. Zeven liggen er nog op de IC. Suriname vroeg Nederland vorige maand om hulp bij de bestrijding van de corona-uitbraak... en heeft ook medische hulpmiddelen gekregen. Jongeren komen dit jaar moeilijker aan een vakantiebaan dan andere jaren... blijkt uit een enquête van FNV Young. Een kwart van de ondervraagden geeft aan minder makkelijk werk te vinden. In branches waar normaal gesproken veel vakantiewerk is... zoals in de horeca, bij evenementen of in de toeristensector... zijn deze zomer vanwege de coronamaatregelen minder mensen nodig. Veel jongeren kiezen er daarom voor om hun huidige baan te behouden... in plaats van iets nieuws te zoeken. Het weer vanochtend op de meeste plaatsen regen. In de loop van de dag wordt het droger. Het wordt ongeveer 20 graden vandaag. Vanavond en de komende dagen is er ook nog altijd kans op een stevige bui.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 One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no, that's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh, ooh. get to know you better.